Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden bij Palestijnse protesten aan de grens tussen Gaza en Israël is gestegen tot 16. zijn volgens de Palestijnen ruim 500 gewonden. De demonstranten staken bij het hek aan de grens autobanden in brand. Het Israëlische leger schiet op de betogers en vuurt traangasgranaten af. Ook op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem is het onrustig. Vandaag viert Israël het 70-jarig bestaan van de Joodse staat... Verder is vandaag ook officieel de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Tegen een vrachtwagenchauffeur is een taakstraf geëist van 240 uur, omdat hij in 2016 twee wielen verloor bij het rijden op de A2 bij Den Bosch. Een van die wielen rolde van de snelweg en raakte op een weg daaronder de auto van een automobiliste. Zij kwam daarbij om het leven. Volgens het OM is de man niet zorgvuldig genoeg geweest. Na het ongeluk bleken veel moeren van de andere wielen niet goed vast te zitten. Ambtenaren van de Rijksoverheid gaan vanaf volgende week actie voeren. Bij onder meer de douane, de Belastingdienst en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden werkonderbrekingen gehouden. Zo meldt de FNV. Later worden er ook stiptheidsacties gevoerd in gevangenissen. Volgens de vakbonden wil minister Ollongren niet tegemoetkomen aan de looneis van 3,5 procent. De FNV spreekt van minachting voor het eigen personeel. Er zijn steeds minder insecten in Nederland, meldt Natuurmonumenten... uit wetenschappelijk onderzoek in Noord-Brabant en in Drenthe... blijkt dat het aantal nachtvlinders met 54 is gedaald... en het aantal loopkevers met 72 Samen maken die soorten 6 uit van het totaal aantal insecten in Nederland. De daling wordt volgens Natuurmonumenten veroorzaakt door de landbouw. Nergens in Europa worden zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt als in Nederland. Het weer zonnig, temperatuur loopt op naar 23 tot 27 graden. Ook morgen begint zonnig. In de loop van de dag ontstaat er wel wat meer...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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.